Minister Bos heeft de maximum salaris vastgesteld van 600.000 euro... en er mag aan bonussen maximaal 400.000 euro bijkomen. Dat maakt de bestuurdersbeloningen tot 65% lager dan voorheen. Volgens Bos kan alleen een ommekeer in de beloningscultuur het vertrouwen in de financiële sector herstellen. De Verenigde Naties sturen meer blauwhelmen naar Haiti. Dat heeft de VN-veiligheidsraad unaniem besloten. Er gaan nog eens 3500 militairen en politieagenten naar het land. De extra manschappen moeten helpen bij het handhaven van de orde... en het beschermen van konvooien met hulpgoederen. De VN-missie in Haiti bestaat nu uit ongeveer 9000 militairen en politiemensen. Er worden nog elf Nederlanders vermist in Haiti. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Gisteren had minister Koenders het nog over 20 vermisten. De familie van de negen mensen die nu terecht zijn... had niet doorgegeven dat ze de aardbeving in Haiti hadden overleefd. De politie heeft een aspergeteelster uit Zomeren aangehouden. Ze wordt verdacht van economische uitbuiting en mensenhandel. Ook een 28-jarige man uit Roemenië is aangehouden. Hij zou medeplichtig zijn. Twee weken geleden werden bij de vrouw geld en administratie in beslag genomen. Ook werd in Venray, Moergestel en Gilze huiszoeking gedaan... bij mensen die zaken deden met de aspergeteelster. Het dodental door geweld tussen christenen en moslims in centraal Nigeria loopt verder op. Sinds zondag zijn er 150 omgekomen moslims naar de centrale moskee in de stad Jos gebracht. Dat zegt een woordvoerder van de moskee. Hoeveel christenen er zijn gedood is niet duidelijk. De gevechten begonnen zondag toen moslimjongeren een volle kerk in brand staken. Bij een Albert Heijn in Bad Hoeverdorp zijn honderden pinpassen geskimd. Hoeveel er daardoor is buitgemaakt en hoeveel mensen precies zijn gedupeerd is nog niet duidelijk. Er was met één pinapparaat gerommeld. Uit voorzorg zijn de passen van alle klanten die langs die kassa zijn gegaan geblokkeerd. Dan het weer bewolkt, nevelig en soms wat motregen. Vanavond en morgen lost de nevel op en lichte regen of sneeuw.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 When you landed on my mind. all, you got it all, you